Gert met het nos De opstandelingen in de Libische hoofdstad Tripoli hopen dat de strijd morgen beslecht is. In de stad zijn de gevechten vandaag enkele keren opgelaaid. Vanochtend openden tanks van militairen die trouw zijn aan kolonel Gaddafi het vuur bij zijn hoofdkwartier en in de haven. De strijd luwde daarna, maar vanmiddag werden toch weer hevige gevechten gemeld. De rebellen melden de verovering van het gebouw van de staatstelevisie. De zender is nu uit de lucht. Egypte heeft de Nationale Overgangsraad van de opstandelingen erkend. De Arabische Liga heeft de opstandelingen volledige steun toegezegd. Waar Gaddafi zich bevindt is onduidelijk. De opstandelingen zeggen dat veiligheid in Tripoli een van hun prioriteiten is... en dat ze wraaknemingen op hun tegenstanders willen voorkomen. Het kabinet benadrukt dat er geen sprake is van een overeenkomst tussen Griekenland en Finland... over een onderpand voor de steun aan de Grieken. Dat staat in een brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer. Voor zo'n overeenkomst is de instemming van alle eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds vereist en die is er niet. Nederland is geen voorstander van een onderpand in de vorm van geld, omdat dit zou betekenen dat Griekenland extra geld moet lenen om dit onderpand aan Finland te kunnen verstrekken. In Puerto Rico is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de orkaan Irene die over het land trekt. Ruim een miljoen mensen op het Caribische eiland zitten zonder stroom. Er zijn veel bomen ontworteld en er zijn overstromingen. Volgens de regering zijn er nog geen doden gevallen. Eerder werd nog gedacht dat Irene langs Puerto Rico zou trekken, maar doordat de wind draaide wordt het eiland toch getroffen. De orkaan gaat nu in de richting van de Dominicaanse Republiek en Haiti. In Haiti zijn nog zeker 600.000 mensen dakloos na de verwoestende aardbeving van vorig jaar. Het weer wisselend bewolkt, in het noorden wat zon, vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking en plaatselijk een bui. Morgen 25 graden, en vooral smiddags en s avonds onweersbuien. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A13 Den Haag richting Rotterdam. voor het Kleinpolderplein 3 kilometer. De A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenisse en Knoop het Vaanplein 8. Op de A16 Rotterdam-Breda voor Rotterdam-Feyenoord 3 kilometer op de parallelbaan. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor de Bresseplein 3. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel 4. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. A28 van Utrecht naar Zwolle voor Leusten 3. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor Leusten ook 3 kilometer. Dan de A15 Europort Rotterdam bij Spijkenisse 4. En op de N14 de Haag richting Leidsendam voor Leidsendam 2 kilometer.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 alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa Halla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Halla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa Halla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino.